Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederlanders die naar Duitsland willen, moeten zich laten testen. Vanaf aanstaande dinsdag moet je een negatieve uitslag kunnen laten zien als je de grens over wil. Volgens de Duitse regering zijn er in ons land zoveel coronabesmettingen... dat we nu als hoog risicogebied worden beschouwd. Geldt bijvoorbeeld ook voor Tsjechië, Polen en Frankrijk. Ook daar moeten mensen zich dus laten testen voor een bezoekje aan Duitsland. En het is wielrenner Mathieu van der Poel niet gelukt om de Ronde van Vlaanderen voor het tweede jaar op rij te winnen. Hij was er wel hartstikke dichtbij, reed samen met de Deen Kasper Asgreen naar de finish. En daar werd het sprinten. Dan gaat hij echt vol aan en dan is het Van der Poel die meteen countert. En eh, Van der Poel die aan de binnenkant eh, tegen de boarding aan meteen dat tempo probeert op te schroeven. Nou, nou, nou, het wordt nog kracht. Nee, nee, nee, nee, nee. Het wordt met... jou. Oh, het was Van der Poel die redt het niet. Van der Poel redt het niet. Hij laat lopen, hij vloekt. Kasper Asgreen wint hier de Ronde van Vlaanderen. En Van der Poel dus wel tweede. Een relatief rustig dagje op het Museumplein in Amsterdam vandaag. Er wordt wel weer gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen... maar het is niet zo druk als de afgelopen weken. Er staan zo'n 100 mensen en die houden zich niet aan de maatregelen... maar de gemeente vindt het niet nodig om in te grijpen. En bij dik 40 tankstations in het land stonden paashazen en kippen te tanken. Daar kon je een half uurtje gratis de tank volgooien als je verkleed kwam. Ook in het Overijsselse Nijverdal scheurden tientallen verklede hazen naar de pomp. Ik ben wel eigenlijk een beetje, een beetje gestuurd door mijn vrouw. Zegt, ga er nou maar naar, naartoe, want het is vast druk. Ik zeg, nou, we wachten af. Maar eh, ik ben de eerste. Ja, de paashazen moeten een foto op Facebook of Instagram zetten en het tankstation daarin taggen. Ze krijgen het geldbedrag dan op hun rekening gestort. het kan nog aardig in de papieren lopen voor de baas van de tankstations. We denken van ja, we doen het gewoon en eh, ja, gewoon een beetje vrolijkheid. Ja, maar het kan wel een duur geintje worden. Ja, al met al, eh, als ik het hier zo zie inderdaad, dan kan het wel een heel duur geintje worden. Ja, je krijgt het weer nog. Het is bewolkt, maar wel bijna overal droog. En af en toe kan de zon ook doorbreken bij een graad of 10.